12 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Een appartement in Amsterdam-Zuidoost is vannacht beschoten. Meerdere kogels gingen door een raam. Niemand raakte gewond. Volgens het parool woont de moeder van de rapper Denzel S. in het appartement. Die raakte eergisteren zwaar gewond bij een schietpartij in de hoofdstad. Hij wordt gelinkt aan internationale drugshandel. Het is het derde schietincident in Amsterdam in een week tijd. Burgemeester Halsema heeft camera's laten plaatsen in de straat. Ook wordt er meer gesurveilleerd door de politie. Op de provinciale weg N33 bij Anderen in Drenthe zijn vanochtend meerdere varkens omgekomen nadat een aanhanger van een veetransportwagen is gekanteld. De varkens die het overleefden zijn ontsnapt na het ongeluk. Volgens de politie zijn er geen gewonden gevallen. De oorzaak van het ongeluk is nog niet duidelijk. In Frankrijk is het aantal departementen in code rood gestegen van 2 tot 21. Dat heeft de Franse premier Castex vanochtend bekendgemaakt. Volgens de Franse regering is er een opleving van de epidemie en is het tijd om in te grijpen. Nederland raadt niet noodzakelijke reizen voor deze gebieden af. Mensen die er toch zijn geweest wordt aangeraden 10 dagen in quarantaine te gaan. Door de orkaan Laura zitten bijna 300.000 huishoudens en bedrijven in de Amerikaanse staten Louisiana en Texas zonder stroom. De orkaan bereikte vanochtend de Amerikaanse kust. Er worden windsnelheden gemeld van 240 km per uur. De Amerikaanse Weerdienst waarschuwt voor een stormvloed bij de kust. Er zou een muur van water van 6 meter hoog onderweg zijn. Afgelopen weekend richtte Laura al veel schade aan in de Dominicaanse Republiek en op Haiti. Meer dan twintig mensen kwamen om het leven. En dan het weer. Het is bewolkt. Heel af en toe kan de zon even doorbreken. Bij een enkele bui wordt het 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht regen. De komende dagen een flink aantal buien, mogelijk met onweer. Ook wordt het iets koeler. Dit was het NOS Journaal.